Bouters en Venetiaan hadden 18 jaar niet met elkaar gepraat. Venetiaan heeft altijd veel kritiek op Bouterse gehad. Bouterse komt over twee weken officieel in functie. Informateur Lubbers geeft VVD, PVV en CDA nog de tijd tot zaterdagavond laat. Uiterlijk dan wil hij weten wat de informele gesprekken hebben opgeleverd. De fractieleiders praten sinds maandag over de mogelijkheden om een nieuw kabinet te vormen. Lubbers is niet bij die gesprekken aanwezig. Het onderzoek naar fraude met schooldiploma's wordt uitgebreid. De onderwijsinspectie kijkt ook naar klachten van docenten... die zich onder druk gezet voelen om leerlingen hogere cijfers te geven. Staatssecretaris Van Bijsterveld schrijft dat aan de Tweede Kamer. Er loopt ook een onderzoek naar gesjoemel met diploma's door hogeschool in Holland. Arizona moet zijn nieuwe illegale wet aanpassen. Een rechter in de Amerikaanse staat heeft enkele omstreden bepalingen verboden. Zo stond in de wet dat politieagenten een arrestant om zijn papieren mogen vragen als ze vermoeden dat hij illegaal is. Dat zou volgens burgerrechtengroepen leiden tot arrestaties op grond van huidskleur. De gouverneur van Arizona gaat in beroep tegen het vonnis. De olie in de Golf van Mexico breekt sneller af dan verwacht. Volgens Amerikaanse wetenschappers zorgen bacteriën ervoor dat de olie sneller oplost dan werd aangenomen. Verder zijn de olievlekken uit elkaar geblazen door twee stormen. Hoe het gaat met de olie onder water is nog onduidelijk. In het westen van Canada woeden bosbranden. In Kamloops, in de provincie British Columbia, worden honderden huizen door het vuur bedreigd. Een aantal bewoners is geëvacueerd. De brand brak dinsdag uit en heeft tot nu toe 50 hectare natuur in de as gelegd. De Canadese brandweer zet onder meer blusvliegtuigen in. Het weer overdag eerst buien met vooral in het oosten kans op onweer, later van